waar de moslimbroederschap deel van uitmaakt... Het is voor het eerst dat de broederschap, die officieel nog steeds verboden is, betrokken is bij overleg met de regering. Het doel is een uitweg te vinden voor de crisis. De gesprekken staan onder leiding van vicepresident Suleiman. Hij heeft acht leiders van de oppositie uitgenodigd, onder wie een christelijke ondernemer. De moslimbroederschap is het overleg ingegaan met de eis dat president Mubarak onmiddellijk aftreedt. Op de dertiende dag van het protest is het Tagrierplein weer volgestroomd. Het gewone leven is deels op gang gekomen. Banken gingen voor het eerst in een week weer open. In Israël heeft een ex-soldaat bekend dat ze een groot aantal militaire documenten heeft gelekt. De nu 24-jarige vrouw vervulde haar dienstplicht in het kantoor van een generaal. Ze kopieerde meer dan 2000 geheime stukken en gaf ze aan een journalist van de krant Haaretz. Volgens de krant bleek uit de stukken dat de Israëlische regering doelbewust Palestijnse militanten liet ombrengen. De vrouw kan maximaal 15 jaar cel krijgen. Bij een camping in Bakkum hebben tientallen kampeerders twee nachten op de stoep gelegen... in de hoop een plekje voor een tent of caravan in de wacht te slepen. De camping aan de Noord-Hollandse kust is erg populair. Vandaag worden de laatste seizoensplaatsen verdeeld. Er zijn zo'n 25 plaatsen beschikbaar en meer dan 300 belangstellenden. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica is bij een ongeluk ernstig gewond geraakt. Hij crashte toen hij in de buurt van Genua op weg was naar de start van de rally van Andorra, waaraan hij mee zou doen. Kubica reed op volle snelheid tegen de muur van een kerk. Hij moest uit het wrak worden bevrijd en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten heeft Kubica een aantal botbreuken. Het weer bewolkt en droog bij een graad of 10. De west-zuidwestenwind trekt aan en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Morgen wolkenvelden en in de middag vanuit het westen regen. Dit was het NOS Show.